Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger lijkt vooruitgang te boeken in de strijd rondom de hoofdstad Kiev. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie. De Oekraïense strijdkrachten zouden de druk op Russische troepen flink opvoeren. Het Russische leger zou met aanzienlijke logistieke en morele problemen kampen. Volgens de Britten is de kleine stad Makariv, zo'n 50 kilometer van Kiev, heroverd door Oekraïners. Dat geldt ook voor de voorsteden Moshun, Bucha en Irpin. Rusland heeft verschillende Amerikaanse diplomaten op een lijst van ongewenste personen gezet. Zij moeten het land verlaten. Volgens Russische media is het een reactie op de uitzetting van twaalf Russische vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties in New York eind februari. Het is niet duidelijk wanneer ze weg moeten en hoeveel mensen er op de lijst staan. Amerikaans president Biden is in Brussel voor een marathon aan topbijeenkomsten. Hij zal bij een EU-top zijn, bij de G7 en ook bij de NAVO-top, die allemaal vandaag beginnen. De bijeenkomsten staan in het teken van de oorlog in Oekraïne. Regeringsleiders praten over wat ze nog meer kunnen doen. President Biden zal voor nieuwe sancties pleiten voor Rusland en voor meer militaire hulp voor Oekraïne. In Amsterdam is een man neergeschoten. Hij is ter plekke gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de dader. Volgens een buurtbewoner zou er vanuit een auto zo'n 20 keer zijn geschoten. De Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright is overleden. Ze was tijdens de regering van president Bill Clinton van 1997 tot 2001 de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Daarvoor was ze ambassadeur bij de Verenigde Naties. Madeleine Albright overleed aan de gevolgen van kanker. Ze was 84 jaar.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 I'm watching it fight say goodbyes Ik neem jou niet voor lief. Dus neem me niet voor lief. Je weet dat liefde gratis is. Weet dat mijn liefde gratis is voor jou. Vanaf dat ik je zag, was ik meteen verkocht. Ik gaf je je mijn hart, jij bent alles wat ik zocht En je bent mooier dan Kim K Je hebt meer stijl dan Kanye Was altijd al op money Dikke portemonnee Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee Neem jou naar Tokio, naar Londen Ik wil jou als mijn wifey Koop je nieuwe Nike's Exclusieve Nike's Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee Neem jou naar Tokio, naar Londen of L.A.